Morgen Zandvoort van zaterdag, hoeveel is datum? Is De, 27 e februari, ja. En woensdag dan eh, gaat het gebeuren. Over vier weken hebben we gelukkig alweer de zomertijd. Dat, eh, eerst gaan we 3 maart allemaal... Gaan we 3 maart allemaal naar de stembus.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 Gemiddeld keken zo'n 1,3 miljoen mensen naar de avondvullende NOS-uitzending zijn er 100.000 meer dan vier jaar geleden. De PVV en D66 zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. En ook de VVD, GroenLinks en alle plaatselijke partijen samen gingen in zetels vooruit. CDA, de Partij van de Arbeid en SP verloren zetels. De PVV, die alleen meedeed in Den Haag en Almere, wordt in Den Haag de tweede partij en in Almere de grootste. In Den Haag en Amsterdam blijft de PVDA de grootste. In Rotterdam zijn nog niet alle stemmen geteld, maar de PvdA en Leefbaar Rotterdam zijn in de nek-aan-nek-race verwikkeld. De uitslag daar wordt pas morgen bekend. De opkomst van was deze gemeenteraadsverkiezingen historisch laag, 53 procent. 2006 lag ze de opkomst nog 5 procent hoger. Bij een ramkraak op de Rabobank in het Noord-Hollandse Nieuwe Nieuwdorp is grote schade aangericht. Een auto reed vannacht in op de voorpui van de bank. Daarna werd geprobeerd om de geldautomaat open te krijgen, maar dat is niet gelukt. De daders zijn gevlucht. De politie van nieuwe onderzoekt de auto die na de mislukte kraak is achtergebleven. De Japanse printerfabrikant Canon zet zijn overnamebod op het Nederlandse OC door. Canon biedt aandeelhouders 8,60 euro per aandeel OC. Canon heeft intussen ruim 71% van de aandelen in het Venloze OC. De periode waarin aandeelhouders aandelen kunnen aanmelden is verlengd tot 19 maart. Gisteren kwam de weg al vrij voor de overname door de Japanners. De rechter wees een klacht van een groep minderheidsaandeelhouders af. Die vonden het bod van Canon te laag. Canon en OC willen wereldwijd marktleider worden in de printindustrie. Het weer, eerst hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend wordt het overal zonnig. Temperatuur loopt vanmiddag op naar 5 graden. Morgen regen en sneeuw. Het weekend verloopt koud, maar met vanaf zondag ook weer flink wat ruimte voor de zon.